Gert Kluk met het NOS Journaal. De Nationale Recherche en de regiopolitie Twente hebben vanochtend invallen gedaan... bij verschillende panden van de Molukse motorclub Satudara in Enschede. Volgens een woordvoerder van het landelijk pakket wordt onder meer het clubhuis aan de Parkweg in Enschede doorzocht. Waar precies dan nou wordt gezocht is niet bekendgemaakt. Een team van Defensie, gespecialiseerd in het opsporen van verborgen ruimten... werkt mee aan de doorzoekingen. In Groot-Brittannië is een aantal mensen gearresteerd... omdat ze probeerden bij het neergeschoten Pakistaanse meisje Malala te komen... Ze zijn naar verluid opgepakt bij het ziekenhuis in Birmingham... waar het meisje van 14 wordt verpleegd. De arrestant hadden gezegd dat ze familie zijn van Malala... terwijl dat niet zo is. Wat ze van plan waren is niet duidelijk. Malala werd onlangs in het slachtoffer van een aanslag door de Taliban. Die wilde haar doden omdat ze opkomt voor vrouwenrechten. De Taliban hebben gezegd dat ze opnieuw zullen proberen haar te doden. Malala wordt behandeld in Engeland omdat ze daar veiliger zou zijn. De politie wil nog niet zeggen welke schilderijen zijn gestolen uit de kunsthal in Rotterdam. Ook wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen hoe de dieven zijn binnengekomen. De gestolen werken komen uit de Triton-collectie, een particuliere verzameling avantgardistische schilderijen van de belangrijkste kunstenaars vanaf de late 19e eeuw tot nu. Volgens berichten zou een van de gestolen schilderijen een doek van Matisse zijn. Het verlies dat gemeenten moeten nemen op onverkoopbare bouwgronden loopt in de miljarden. Dat zegt de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gisteren bracht Nieuwsuur naar buiten dat tientallen gemeenten een verlies moeten nemen op bouwgrond... die vanwege de crisis niet kan worden ontwikkeld of verkocht. Alleen al de gemeente Apeldoorn zou zo'n 124 miljoen euro verlies moeten nemen. Volgens de voorzitter Pans van de directieraad van de VNG kampen nog veel meer gemeenten met dit probleem. Het weer wordt vanmiddag geleidelijk droog en soms wat zon. het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het nieuws. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A7 wordt er gecontroleerd tussen Zaandam en Horen.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 Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer j'ai sorti la grande voile j'ai glissé sous le vent. mais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant.